Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht is voor het eerst in 20 jaar gestegen, blijkt uit een rapport van UNICEF en de Internationale Arbeidsorganisatie. Wereldwijd gaat het nu om zo'n 160 miljoen kinderen. Dat zijn er ruim 8 miljoen meer dan vier jaar geleden. De meeste van hen wonen ten zuiden van de Sahara in Afrika. Ze moeten vaak gevaarlijk werk doen, als duiken naar goud in een grot met water of het werken met landbouwwerktuigen. De cijfers uit het rapport zijn van voor de coronacrisis. De verwachting is dat ze verder oplopen. De Amerikaanse president Joe Biden is aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens zijn eerste reis naar Europa bezoekt hij onder andere de NAVO en de G7-top Komende dag gaat hij met de Britse premier Boris Johnson praten over onder meer het hervatten van reizen naar elkaars land. Tot nu toe werden vanwege de coronacrisis buitenlanders geweigerd in de VS. Biden wil ook in gesprek met de EU over hoe reizen veilig hervat kan worden. De organisatie van de Russische oppositieleider Navalny is verboden in Rusland. Volgens de rechter is het een extremistische organisatie, net als bijvoorbeeld IS en Al-Qaeda. Ook kan zijn partij niet deelnemen aan de Russische verkiezingen in september. De uitspraak volgde na een hoorzitting achter gesloten deuren. De zaak wordt door de autoriteiten als staatsgeheim bestempeld. Navalny zelf zit vast in een strafkamp. Een Servische volleybalster is twee wedstrijden geschorst... na het maken van een racistisch gebaar tijdens een wedstrijd tegen Thailand. Ze trok haar ogen samen met haar vingers. Volgens de Servische speelster probeerde ze haar teamgenoten duidelijk te maken... net zo te gaan verdedigen als hun Thaise tegenstanders.